Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Op chat-app Telegram zijn afgelopen jaar zeker 2,5 miljoen berichten geplaatst... waarin drugs werden aangeboden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat gebeurt in openbare chatgroepen met duizenden leden. Daar zijn zowel softdrugs, harddrugs als zware medicijnen te koop. De hoeveelheden variëren van een paar gram tot vele kilo's. De politie zegt weinig hulp te krijgen van Telegram bij het aanpakken van de advertenties. Het bedrijf achter de chat-app spreekt dat tegen. Mensen met kinderen gaan er dit jaar het meest op vooruit, zegt budgetinstituut Nibud na berekeningen. Dat komt door de verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Lage inkomens zonder kinderen hebben dit jaar juist minder te besteden. De Oekraïense president Zelensky wil dat er een internationaal onderzoek komt naar de vliegtuigcrash in het zuiden van Rusland. Gisterochtend stortte een Russisch militair transportvliegtuig neer. Rusland zegt dat er 65 Oekraïense krijgsgevangenen aan boord waren... en dat het vliegtuig werd neergeschoten door Oekraïne. Zelensky zwijgt daarover. Hij zegt wel dat de Russen spelen met de levens van Oekraïense gevangenen... en de gevoelens van hun families. Het oude clubhuis van voetbalvereniging DWS uit Amsterdam... is grotendeels door brand verwoest... De brand begon gisteravond rond een uur of elf en was pas uren later onder controle. De oorzaak is onbekend. De voetbalclub meldt dat het pand werd gekraakt. In de VS is zangeres Melanie overleden. Ze was 76. De singer-songwriter bracht tientallen albums uit... en is in Nederland onder meer bekend van de hit Beautiful People. Dat lied werd eind jaren 90 met succes gecoverd door Mathilde Santing. Het weer in het zuiden en oosten is kans op mist. De ochtend verloopt droog, met vooral in het noorden ook zon. Later wordt het overal bewolkt. In de middag is er kans op wat lichte regen bij een graad of 8.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 Alleen met mijn vrienden. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Huishoudens met kinderen gaan er dit jaar het meest op vooruit, zegt budgetinstituut Nibud. Lage inkomens zonder kinderen hebben dit jaar juist minder te besteden. In groepen op chat-app Telegram zijn vorig jaar zeker 2,5 miljoen advertenties voor drugs geplaatst, heeft de NOS onderzocht. Het lijkt erop dat Telegram niet of nauwelijks ingrijpt. Het oude clubhuis van voetbalvereniging DWS uit Amsterdam is grotendeels door brand verwoest. De brand begon gisteravond rond een uur of elf en was pas uren later onder controle. De oorzaak is onbekend. Het weer eerst droog met vooral in het noorden zon. Later overal bewolkt. In de middag kans op wat lichte regen bij een graad of 8. is creeping up on us too fast When you start thinking it will never pass Then tomorrow will find us when I've got a en bezweet.